Twee uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Van alle natuurbranden die wereldwijd ontstaan... wordt 75% veroorzaakt door mensen. Dat schrijft het Wereld Natuurfonds in een rapport. Ook zijn de bosbranden vaak heviger en duren ze langer. Het jaar 2020 dreigt volgens het WNF opnieuw een recordjaar te worden. Behalve voor de natuur zijn de gevolgen voor mensen ook groot. Naar schatting sterven jaarlijks 340.000 mensen vroegtijdig als gevolg van de rook van bosbranden, zegt het WNF. In de procedure voor verkiezing van een nieuwe lijsttrekker van het CDA zijn geen fouten ontdekt en ook geen systeemfouten. Dat is de conclusie van het onderzoek dat het CDA-bestuur door een externe partij heeft laten uitvoeren. Er waren twijfels gerezen over de uitslag, maar minister Hugo de Jonge is de terechte winnaar, is de conclusie. Sinds de opening van de teststraat op Schiphol zijn ruim 7000 passagiers getest, meldt Nieuwsuur. Dat is een fractie van de tienduizenden Nederlanders die de afgelopen weken zijn teruggekeerd uit risicogebieden. Alleen afgelopen dag al kwamen zo'n 6500 reizigers uit oranje of rode landen aan op Schiphol. Hoeveel mensen in het buitenland het virus hebben opgelopen is niet duidelijk. Een toenemend aantal inwoners van Hongkong vertrekt naar Taiwan. Taiwanese immigratiebureaus zeggen dat het aantal aanvragen is vervijfvoudigd... sinds Peking een omstreden veiligheidswet doordrukte. De Taiwanese overheid heeft inmiddels een speciaal loket geopend... om Hongkongers in nood te helpen. De nabestaanden van een man die in 2017 is geliquideerd... hebben de beloning voor de tip die leidt naar de daders verhoogd. Twee jaar geleden loofde de familie van Johan van Bokstel al 50.000 euro uit. Nu hebben ze er 25.000 euro bovenop gedaan. Justitie had al een beloning van 20.000 euro uitgeloofd. Het totaal is dus bijna een ton. Van Bokstel was een bekende in het criminele milieu. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af naar zo'n 11 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt in een enkele bui.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 starts to play rhythm of the music and my body starts to sway. You can feel when the music starts to groove, rhythm of the music and my body starts to move. If you need me, you know where I'll be.